Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In het zuiden van Pakistan zijn bij een aardbeving zeker 20 mensen omgekomen. Meer dan 200 mensen raakten gewond. De beving vond plaats vlakbij de stad Harnai en had een kracht van 5,7. Veel mensen sliepen nog op dat moment. Volgens reddingswerkers zijn onder de doden vooral vrouwen en kinderen. Zo'n 100 huizen zijn ingestort en er is veel schade. Energiebedrijven, banken en overheden doen te weinig tegen namaakmailtjes. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla. Het is te makkelijk om mailtjes te sturen uit naam van bijvoorbeeld T-Mobile en Schiphol. 43 van de 100 organisaties hadden hun zaakjes niet goed op orde. In de Amerikaanse staat Texas mag de nieuwe abortuswet voorlopig niet worden uitgevoerd. Dat heeft een federale rechter besloten. De wet ging begin september in en houdt in dat vrouwen geen abortus meer mogen plegen na de zesde week van de zwangerschap. In andere staten ligt die grens bij 24 weken. De zaak ligt nu bij de rechter. Die moet onderzoeken of de nieuwe wet niet in strijd is met de grondwet. Zolang daar geen duidelijkheid over is, is de abortuswet in Texas niet geldig. Het afgelopen jaar is het tekort aan studentenwoningen met 20% gestegen. In totaal zijn er nu ruim 26.000 woningen te weinig komt vooral doordat er meer buitenlandse studenten hier komen studeren en door de coronacrisis. Daardoor bleven veel studenten langer thuis wonen en zijn er dit studiejaar extra veel jongeren die een kamer zoeken. Op Bonaire is een vrouw aangehouden die tientallen valse coronatesten zou hebben verstrekt. De verdachte werkte op het vliegveld waar PCR en antigeentesten worden afgenomen bij reizigers. Mensen die zich daar op 2 oktober lieten testen kregen een document dat niet klopte. Er werd een instantie op vermeld die deze personen nooit had getest. De reizigers die het betrof konden niet mee met de vlucht. Het weer in het Midden-Oosten en Noordoosten komt lokaal dichte mist voor. Pas later in de ochtend trekt dat weg.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 tussen Nieuwegein en Maarse 4 kilometer met een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn er drie rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Knopend Burgerveen 4 kilometer... met 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada noite com você na madrugada dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá bem balada.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 Quem gostou, joga a mão pra cima e balança No phone, who's this? up on high, switch to switch. You may only see me in my IG pictures, mm, and that's sure. You Told you one time if you waste my time. I'ma make you feel on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday night. You cut me deep down, cut me deep down, and I'ma let you know I want you to be, be a lover like Prince in 79. fast lane on the M25. Got my eyes on the road and my hands on his thighs. We could have been a thing, but you slept on me, so I'm sleeping with him. He's a real man, bad man, sipping on gin. This could have been us, but you playing.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 Er zijn ruim 26.000 studentenwoningen te weinig. Een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar komt doordat er meer buitenlandse studenten zijn... en doordat jongeren in coronatijd thuis bleven wonen. De abortuswet in Texas wordt voorlopig opgeschort. Volgens die wet mogen vrouwen na de zesde zwangerschapsweek geen abortus meer plegen. Maar dat is mogelijk tegen de grondwet. Zolang dat niet duidelijk is, geldt de wet niet, bepaalde een rechter. Energiebedrijven, banken en overheden doen te weinig tegen namaakmailtjes. Het is te makkelijk om mailtjes te sturen uit naam van bijvoorbeeld T-Mobile en Schiphol. 43 van de 100 organisaties hadden hun zaakjes niet goed op orde. Het weer, lokaal komt dichte mist voor. Het wordt een droge en zonnige dag en zo'n 16 graden. temperature rise If you leave me I'll go time, I swear You are like the oxygen I need to survive I'll be honest Loving without thought me I am so obsessed I want to chop your heart I body they back and it's real Open up, make us You're my love wanting thing Me make a bad man sing Chaque بلي جو سي تبيستي بيبي صبري ما فيه قبل 12 الليل كنشرب كنشوفك في الكيسان بيبي خرجوني كريس لاش ديك على فيسن زين بو باطوميك معاكي باغي نشوف مون فيس تا والديك بغاو يعرفو فين ساكن تحيت شنو كندير كنصرف لاص العديس ساكن قلبي شاف هو تا فايون بحال كيريكو على ودك ما استرجع كومبا loving in my baby boo, loving her under the soda. ZFM. Maak ze naambaar, van de zon schijnt.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 I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate.